Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Volgend jaar gaat er 2 miljard euro naar Oekraïne. Het grootste deels bestemd voor militaire steun in de oorlog tegen Rusland, zegt demissionair minister Ollongren. Ja, we zien allemaal wat er gebeurt. Oekraïne gaat de tweede oorlogswinter nu in. de eh, oorlog is nog, volop gaande. Eh, en Rusland valt Oekraïne ook nog steeds aan uit de lucht. Op allerlei plekken, burgerdoelen, de energieinfrastructuur. Oekraïne heeft die steun nodig voor munitie, voor wapens, voor reserveonderdelen, voor trainingen van, van militairen. En 2 miljard betekent dat Nederland daarmee door kan gaan. Volgens de minister is dat ook in het belang van de veiligheid van Nederland. Een man uit Tilburg in Brabant moet negen jaar de cel in... omdat hij een dodelijk ongeluk veroorzaakte. De man reed vorig jaar zonder rijbewijs, veel te hard door rood... raakte van de weg en reed twee fietsers aan. Eén overleed en de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechter is het doodslag. De man mag na zijn straf ook tien jaar niet autorijden. Het demissionaire kabinet verwacht dat er dit jaar in totaal 90.000 huizen bijkomen. Dat zijn ongeveer evenveel als vorig jaar. Het gaat niet alleen om nieuwbouw, maar ook bijvoorbeeld om oude kantoorpanden waar appartementen in komen. Om het woningtekort aan te pakken wil het kabinet dat er de komende jaren bijna een miljoen huizen bijkomen. Maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. En een Britse hip-hop-oma gaat op haar 64ste viral. Mary Jane was met haar zoon bij een concert van 50 Cent in Birmingham. Op een filmpje is te zien dat ze helemaal losgaat op de muziek. filmpje werd onder meer gedeeld door de rapper zelf. Hij noemt haar met afstand de coolste persoon bij zijn show. Toch wil ze wel iets rechtzetten. De bijnaam hiphop oma is eh, niet terecht, zegt ze. Als je me kent weet je dat ik geen oud vrouwtje ben, zegt ze tegen de BBC. Het weer dan nog op de meeste plekken droog bij een graad of 8. Morgen veel regen, een stevige wind en dan maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB gaat prima op de Noord-Hollandse wegen.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 I'm leaving. i am back to my things and go. it happens again, Still not looking back, and I won't say I told you so. I won't say I told you so. No more Spanish in the works work's been done.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 If it happens again, I'm leaving. I'm back in my and I won't say I told you so. I won't say I told you so. you grab your sense, who am I? I know exactly cause it happens with all the guys So you, so what you gonna do?